uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Arno Kamminga heeft op de Olympische Spelen zilver gewonnen op de 100 meter schoolslag. De voormalig reddingszwemmer hoefde in de finale alleen de Britse titelverdediger Adam Peaty voor zich te dulden. De hockeysters wonnen vannacht van Ierland met 4-0. En bij het skateboarden heeft Roos Zwetsloot zich geplaatst voor de finale op het onderdeel Street. Kate Oldenbeuving is uitgeschakeld. De Tunesische president heeft de premier van het land ontslagen en het parlement buitenspel gezet. President Kais Said reageert op de massale protesten gisteren in meerdere steden in Tunesië. Het parlement wordt voor 30 dagen gesloten en parlementariërs verliezen hun immuniteit. De voorzitter van het parlement spreekt van een koepoging door de president. Het parlementsgebouw is omsingeld door legervoertuigen, melden getuigen aan persbureau Reuters. Tegenstanders van de weggestuurde premier gaan de straat op om feest te vieren. Zorgverzekeraars en patiënten willen dat mensen zelf kunnen kiezen of ze bij een arts langs gaan of dat het consult via een videoverbinding gebeurt. Een digitale afspraak bespaart tijd voor zowel de zorg als de patiënt, zeggen Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie Nederland in het AD. De afgelopen anderhalf jaar waren veel gesprekken vanwege corona noodgedwongen digitaal. Twee mannen hebben vannacht een casino in de Brabantse plaats Maden overvallen. De overvallers gingen er vandoor met een onbekend geldbedrag. Volgens de politie hadden ze messen bij zich, maar niemand is gewond geraakt. De overval was kort na sluitingstijd. In de wijde omgeving is naar de overvallers gezocht, maar vooralsnog zijn ze niet gevonden. Het weer nog, vanuit het zuiden opklaringen. Er kan wat nevel of mist ontstaan. De dag begint zonnig, maar aan de kust is er al vroeg regen.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 shine like Christmas. Heels on six inches, waist inch, smook, laugh it. You can't have this, you can't hit this. I got a new man in my business, and he all about his business, and his name ain't none of your business. <laughs> Oh, oh, oh. pin up girl on that poster, say it so like I'm Doja. Icy, wifey, body shape Coca Cola. I got a new man in my business, and he all about his business, and his name ain't none of your business. oh. oh, oh. Let them know like peaches, money long like beaches. Rolls Royce screeching, Rolex gleaming. Blonde hair, I bleached it. You could call me Khaleesi. I stay up on my queen thing. Up here, the haters look teeny tiny.